Kasper Meijer met het NOS-journaal. X, het voormalige Twitter, zorgde er onlangs opzettelijk voor dat het lang duurde om berichten van een aantal nieuwsmedia te openen. Dat meldt de klant The Washington Post. Wie op X klikte op een link naar onder andere de New York Times... moest een seconde of vijf wachten voordat de pagina zichtbaar werd. Zo'n vertraging kan ervoor zorgen dat mensen ongeduldig worden en afhaken. Ook verwijzingen naar concurrent Facebook werden vertraagd. X laat weten dat de vertraging inmiddels verdwenen is... maar gaat verder niet in op vragen van de krant. De Amerikaanse militair die vorige maand tijdens een rondleiding vanuit Zuid-Korea naar Noord-Korea vluchtte en daar werd opgepakt, was volgens het Noord-Koreaanse regime gedesillusioneerd over de ongelijkheid in de VS. Pyongyang beweert dat de 23-jarige Travis King negatieve gevoelens heeft over het Amerikaanse leger... vanwege de onmenselijke behandeling en rassendiscriminatie die hij er zou hebben ervaren. King zou mogelijk asiel willen aanvragen in Noord-Korea. Of er iets van de beweringen klopt, is niet te checken. Sinds oktober vorig jaar zijn zeker drie Russische journalisten en activisten in het buitenland vergiftigd. Volgens een Letse krant gaat het om journalisten die naar Duitsland, Georgië en Tsjechië waren gevlucht. Ze kregen plots last van pijnklachten over hun hele lijf, concentratieproblemen, misselijkheid en slapeloosheid. Artsen stelden na onderzoek vast dat ze waarschijnlijk vergiftigd zijn. Vuilnisophalers in Nijmegen zijn tijdens hun werk verrast door een slang. Het dier kronkelde uit een zak huisafval. Het gaat waarschijnlijk om een koningspython die niet giftig is. Hoe de slang bij het vuilnis terecht is gekomen is niet duidelijk. De politie heeft samen met de dierenambulance de pietel naar een opvangplek gebracht. Het weer. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Komende dag zonnig. In het zuiden meer bewolking met later ook wat regen. Bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.